uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam is jarenlang benadeeld door een groot Japans farmaciebedrijf. Dat bedrijf verkocht tests die waren gemaakt op basis van onderzoek van het AVL... maar betaalde zeker 25 jaar lang te weinig aan royalties. Toen het Kankerinstituut erover vragen stelde... reageerde het Japanse bedrijf agressief. De AVL liep miljoenen euro's mis die bestemd waren voor kankeronderzoek. De rechtbank in Den Haag had bepaald dat het AVL uiterlijk deze week de verkoopcijfers sinds 1991 had moeten krijgen. Maar dat is niet gebeurd. Het Japanse bedrijf heeft de rechter gevraagd het vonnis op te schorten en daarover doet de rechter morgen uitspraak. Verpleeghuizen gaan weer vragenlijsten invullen voor de inspectie voor de gezondheidszorg. Maandag zei Acties dat vragen in het onderzoek op meerdere manieren kunnen worden opgevat. En dat zou een verkeerd beeld kunnen geven van de kwaliteit van een verpleeghuis. Ook was er kritiek op de publicatie van een zwarte lijst met slechte verpleeghuizen. Na een gesprek met staatssecretaris Van Rijn zijn de zorgen weggenomen, zegt Acties. De Britten zullen voor de scheiding van de EU een rekening van maximaal 22 miljard euro moeten betalen, schrijft de Financial Times. Omgerekend is dat ongeveer 350 euro per inwoner. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om contracten en pensioenverplichtingen die zijn aangegaan. Dit bedrag staat los van inkomstenderving door veranderde handelsrelaties en de oplopende kosten voor Britse organisaties die nu nog EU-subsidies krijgen. Naar verwachting zal er hard worden onderhandeld over de hoogte van het scheidingsbedrag. Dario Fo, de Italiaanse toneelschrijver, regisseur en acteur... die in 1997 de Nobelprijs voor literatuur won... is op 90-jarige leeftijd overleden. Fo baseerde zich in zijn werk op de Commedia dell'arte... geïmproviseerd theater dat naast komisch vermaken... ook afrekende met regenten en hoogwaardigheidsbekleders. Het in het algemeen veel bewolking, het blijft wel droog, voor de graad of 12...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 Eh, we beginnen met een stukje muziek. Neil Diamond, Longfellow Serenade. Longfellow Serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer. With only words to trade. You know that I was born for a night like this. by a stolen kiss, for I was lonely, and she was lonely. Right Onze technicus Charles slaagt er toch steeds in om de meest schitterende muziek voorbij te laten komen. Neil Diamond met de Longfellow Serenade. We gaan straks ook nog luisteren naar Sven Davis. Dat kan niet anders in deze uitzending. Dat eh, staat vast. En we hebben als gast Jos de Jong. En <laughs> de man van de Zandvoortse courant Joop van Nes. Joop, um, basketbal schoolbasketbal in Zandvoort. Ja. Het leek op sterven na dood. Ja. Maar... Het is, echt, eh, het, het, is gewoon eh, nog verder opgestaan dan het al deed. Want we zijn eigenlijk op dezelfde weg doorgegaan. Ondanks de wens van de, de, een paar scholen, moet ik zeggen. niet alle, alle basisscholen. Om eh, het aan te passen. Er was zelfs een verzoek om de competitieve zaken eruit te halen. Nou, dan hoef je niet te sporten, vind ik. Dan moet je lachelijk eh, gaan knikkeren, weet ik veel. Ja. <laughs> Nou, zelfs dan wil ik winnen hoor. Ja, <laughs> ja. alles gaat om winnen, laat we eerlijk zijn. Goed, maar men wilde <laughs> dat, dat, dat eruit halen. En we hebben eigenlijk één aanpassing gedaan. We houden niet meer de scores aan de zijkant bij. Alleen de arbiters die houden die bij. En we hebben de meisjes tegelijkertijd op twee velden laten spelen... en de jongens tegelijkertijd op twee velden laten spelen. En dat zijn de enige aanpassingen die we gedaan hebben. En men was vol lof weer. Leuk. Al voor de veertigste keer. Gefeliciteerd. Ja. Wanneer is de volgende? Eh, eh, eerste tweede weekend nadat de scholen in januari weer begonnen zijn. datum weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, maar het is ja. heel begin januari. Ja. ja. Heb jij gebasketbald, Jos? Ik heb het eh, vroeger ooit eens een keer op school gedaan. Maar, tijdens de gymlessen. Maar ik denk dat ik nog net weet dat de bal rond is. Maar voor de rest houdt het daar toch een beetje mee. Ik, heb wel geprobeerd ooit eens een keer die, eh, die, weet eh, dat, eh, een doelpunt te maken. Maar ik geloof niet dat dat ooit gelukt is. Je hebt nou, wij spreken niet over een doelpunt. Hè? Dat, oh, sorry, ik nou, dat is scoren. <laughs> scoren, neem me niet kwalijk. <laughs> Jij hebt jouw sportcv opgestuurd. Ja, leuk hè. Nou, herhaal hem maar even. Herhaal hem maar even, jeetje. Ja, ja ik heb in de ogen van echte sportman heb ik natuurlijk bijzonder weinig gedaan. Maar eh, ik ben er zelf best wel eh, trots op dat ik wel heb gedaan. En ja, het leukste wat ik eigenlijk heb gedaan was, eh, was fietsen naar, van Amsterdam naar Zuid-Frankrijk. Ja, en daar heb je wat goals gezien, hè? Behoorlijk wat, ja. En dat ging echt via de Ardennen, de Vogezen, de Alpen. En op een gegeven moment ook, ik ben zelfs een stuk de Pyreneeën over geweest. Hartstikke leuk. En ja, het, het mooiste wat ik ooit heb gedaan, dat was de beklimmen van de Mont Ventoux. Maar in de tijd dat ik toen fietste, dat was in 1976, in die enorme eh, hete zomer. Eh, toen, toen, waren het nog niet van die krankzinnige mooie fietsen... Eh, zoals tegenwoordig met 37 versnellingen of weet ik veel hoeveel je erop hebt zitten. Je had er drie? Ik had er drie. En, daar, en geen, hoe heet het? geen verzet aan de voorkant. Dus gewoon drie, drie, een naaf met, met drie versnellingen aan de achterkant. En een stuurtje zo met dat. En een stuurtje zo, ja. <laughs> <laughs> En dan moest ik eh, de Mont Ventoux mee naar boven komen. Nou, eh, als je tegenwoordig ziet dat mensen daar eh, met die geweldige uitrustingen... toch iets van anderhalf, bijna twee uur over doen om boven te komen... Dan vind ik dat ik het met mijn een twee uur en een kwartier of iets toch heel redelijk heb gedaan. Het ergste was eigenlijk, en dat zal ik ook nooit meer kunnen herhalen... maar kun je nagaan wat voor een lefgozer je dan bent op die leeftijd... dan denk je nergens over na... Je scheurt gewoon als een zombie die berg af. Dat is echt krankzinnig. Die, uh... Levensgevaarlijk, hè? 60 doden, hè? Deze maand. Ja. Ja. Oh ja? Ja. Ja, het verbaast me ook helemaal niks. Dat wordt nooit bekend, maar mm. het gebeurt dus. Ze gaan echt als gekken naar beneden. Nee, je moet er gewoon lekker met je voet op de grond blijven staan beneden. <laughs> ja, dat is wel het beste. Maar ik, ik, als, je, oh als je kijkt, hè, zelfs op die oude fiets van mij. Dat was een, drie versnellingen. Het was een oude bak. Niet zo'n eh, lichte is die ze tegenwoordig hebben. Maar een oude bak, dus die is extra zwaar. En dan ga je toch in 20 minuten naar beneden over. Hè? Eh, en dat, dat, dan ga je dus stukken. Want zeker omdat je in die herpins... moet je gewoon echt stilstaan om de bocht door te komen. En dan laat je weer als een, als een baksteen naar beneden donderen. Ik denk dat je dan wel 80 kilometer rijdt. En, en dan ben je binnen 20 minuten beneden. En dan kom je beneden en denk je, nou, dat, eh, dat is heel leuk gedaan. Maar ik ben, eh, vorig jaar ben ik met mijn vrouw diezelfde berg gaan beklimmen met de auto. Ik denk, maar god, wat ben ik toch een complete idioot geweest... dat ik dit ooit heb gedaan. En wat voor, rem, voor remmen had je? Trommelremmen of... Uh... Eh? Eh, van die velle remmetjes. Die waren, ja, maar die felle ja, ja, ja. die waren beneden ook versleten. Die moesten ik ook vervangen. <laughs> Het leukste wat je gedaan hebt, zeg je, is dat fietsen. Maar je doet iets heel belangrijks op dit moment. Ja, die, uh, scheidsrechter. <clears throat> ik ben al jaren scheidsrechter bij AFC. Dat doe ik wel met ontzettend veel plezier. Ik ben daar ooit mee begonnen. Ehm, ook met de opleiding van de scheidsrechter. Die is van eh, bijna iets van 20 jaar geleden geloof ik. Ik ben eh, bij HFC eh, binnenkomen lopen in, de, ik geloof in 1990, toen mijn zoon een balletje wilde leren trappen. Toen ben ik gaan coachen, begeleiden, trainer, weet ik veel wat. Onder mij op Kruijer heel erg leuke trainingen gegeven. cursussen voor scheidsrechters behaald. En op een gegeven moment werd ik in de buurt werd ik de dominee genoemd. Want ik nam altijd eh, voor, eh, voorafgaand aan een wedstrijd... riep ik iedereen in de cirkel, coaches, begeleiders, eh, trainers, de hele bende... alles en iedereen wat, wat bij die teams hoorde. En ik sprak ze toe van wat ik wel wilde, wat ik niet wilde. En zodra de wedstrijd dan begon, begon ik er ook meteen naar te fluiten. En dat heeft ja, er toch toe geleid dat de wedstrijd steeds, althans voor mij, steeds in betere banen werden geleid. En toen zijn we verder gegaan bij HFC. En eh, hebben die cursus opgezet. Voor, nu zijn alle eerstejaars C zijn verplicht om, eh, om een cursus te volgen, scheidsrechtercursus te volgen. Die duurt één avond en daarna moeten ze echt gaan fluiten onder begeleiding. En die, de, nadat ze de eerste keer hebben gefloten, eh, bepalen Frans Tijman en ik, Frans die doet het samen met mij, wie er eigenlijk geschikt voor is om door te gaan met die cursus. We gaan een beetje indelen. Marileen Rijntjes is er nu ook heel nauw bij betrokken. En die, eh, die verricht ook heel veel werkzaamheden. Rocco Mulder, uh, Textra. Allemaal, de groep wordt steeds groter. En, eh, ja, en als, ze, als ze dan zijn ingedeeld, dan zijn ze verplicht om in ieder geval twee tot drie wedstrijden of meer per jaar te gaan fluiten. Als ze het tenminste leuk vinden. En het leukste daarvan is dat we nu een aantal jongens hebben die het echt ongelooflijk leuk vinden om, om te fluiten. En eh, vorig jaar zijn er twee naar, officieel naar de KNVB gegaan. Die gaan nu eh, landelijk fluiten. Maar onze intentie is natuurlijk om met al die opleidingen die we hebben gegeven... om iemand echt helemaal eh, de eredivisie te laten fluiten. Of misschien nog eens een keer in de Champions League terug te zien komen. Ik weet zijn naam al. Hm. <laughs> Sam van der Kommert. Ja, ja dat, is, is een hele goeie. Ja, ik kan me voorstellen dat ze van Zandvoort zitten te luisteren en zeggen van ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden bij Zandvoort... om die kinderen op die manier op te leiden. het is hartstikke leuk. Wat is je telefoonnummer? Want eh, de mensen gaan je bellen. Ze mogen mij zonder meer bellen. Het is 06 51 87 5226. En ik heb ook nog een vast nummer. is 023 529 1486. Nou hebben de mensen net een pen gepakt. Maar ze waren te laat om het op te schrijven. Dus herhaal. Jeetje. 06 51 87 5226 of een vast nummer 023 529 1486. We hebben als andere gast Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. En dan gaat het natuurlijk voornamelijk over basketbal. Maar daar gaan we nu ook over praten. Want vorige week, Joop, was jij niet zo zeker dat eh, Lions daar bij Wieringerland een makkelijke overwinning zou gaan halen. Wat een geheugen heb jij, zeg. Ja, ja. Geweldig. Ja, ik... Uh, Wieringerland, dat was <clears throat> Eh, vorig jaar, of twee jaar geleden... was dat de grote tegenstander van Zandvoort als het om het kampioenschap ging. Uiteindelijk is, eh, zijn ze toen afgehaakt en Zandvoort is wel als eerste geëindigd... maar werd geen kampioen. Eh, want ze waren gelijk met de nummer twee... en dat telt alleen maar het onderling resultaat. Bij, bij de NBB, de Nederlandse Basketbalbond. En Zandvoort werd toen geen kampioen, mocht toen ook niet promoveren. Ja. Maar goed, Wieringenland, dat is ja, ik heb ze gezien hier in Zandvoort en ik vond dat een, een prima ploeg. Eh, niks mis mee. Inderdaad, maar wat ik ook schrijf, ze misten lengte. En dat is eh, eigenlijk eh, hun, hun doodsteuk geweest. Want... 52,91. Ja, dat is wat, hè? Dat is bijna dubbele. Ongelooflijk. Ja, en Rons van der Meij, die was weer bezig, hè? 34. 34. 34 hoorden die erin. Maar Krabbedam 22, de Pierik 14 en Verboom 11. Dat zijn ook... Eh, vier, vier jongens in de dubbele cijfers. Want ik noteer alleen de dubbele cijfers. Ja. En eh, ja, dat gebeurt niet zo gek vaak eigenlijk. Maar 91 punten, dat zijn allemaal een hoop natuurlijk. En dan moeten er dus mensen zijn die meer scoren dan normaal. Hm. Dus Jij was bang dat eh, Lions in deze klasse het moeilijk zou krijgen? Maar ik heb nee, niet echt moeilijk, maar ze zouden tegenstand krijgen. Maar tot nu toe is het eigenlijk pas één keer gebeurd. En nu kunnen ze echt kampioen worden? Ja, ik denk het wel. Dat denk zou het wel mooi zijn. Ik moet, kijk, ik, ik weet niet uit mijn hoofd welke ploegen er nog meer in zitten. Maar Seedevils is dus heel simpel geweest. Uh, eh, Wieringenland is heel simpel geweest. Eigenlijk is alles tot nu toe eh, simpel tot redelijk simpel geweest. En... Ehm, ja, ik zie dan wel een, een, een, een kampioenschap schijnen. En dan gaan ze naar die tweede uh, eh, divisieklasse. Tweede, nee, eh, dat heet regionale klasse. Maar ze worden er niet jonger op. Robert en is 30 plus. Ja, eh, maar die kan nog makkelijk mee. Jawel, echt. Dat is inderdaad echt makkelijk. Ja. Ron van Meij is bij, uit mijn hoofd 34. En die krijgt gewoon allerlei lichamelijke ongemakken. Dat, hij heeft altijd op het toppen van zijn tenen heeft hij eh, gespeeld. Hij heeft ook eh, de nationale eh, A-competitie gespeeld. En dan moet je gewoon van goed huis komen... om dat tot de 40ste, 45ste vol te houden, denk ik om. 29 oktober, kwart voor acht. Thuis, tegen Enkhuizen. Ja. Enkhuizen is ook een, een oude bekende. Makkie, uh, die moet kunnen. Ja. ja. Of het gemakkelijk is, het is altijd de tweede. Je moet altijd afwachten of inderdaad de, de spelbepalende spelers... en dat, dat noem ik dus het, eh, Tempierik en uh, Krabbedam en Van der Meij... want dat is eigenlijk de, kern van de ploeg. Of die, of die hot zijn of niet. ZSC heeft de koppositie verspeeld. Ja, ja, ja. ja, En ik heb die wedstrijd gezien, Henny. En het was niet des Zandvoorts. Nee. Echt niet. Het, eh, hun eigen spelletje, de snelheid... die werd eh, heel slim door de tegenstander eruit gehaald. Ze kennen elkaar natuurlijk al wat langer dan vandaag. Er zit een nieuwe coach bij. En ehm, die heeft gewoon gezien dat Zandvoort dat snelle spelletje wil spelen. En die liet gewoon twee speelsters voorin blijven... als er, als er een, een, een, aanval werd afgeslagen... Uh-huh. om de, die lange paas te storen, om die eruit te halen. En dat deden ze wel En dat is heel goed. onze meisjes hadden geen coach. Nee, Joop Boukers was helaas aanwezig uh, eh, voor zijn werk. Ja, dat eh, kan gebeuren maar dan natuurlijk. moet toch eigenlijk iemand anders... Die, eh, die, is er niet, uh-huh. eigenlijk. Ehm, er zijn misschien wel mensen die dat zouden kunnen... maar of die dan ook door de spelers geaccepteerd worden is een tweede. Ze zijn ervaren genoeg om het te kunnen oplossen, denk ik. Alleen een rust brengen in een wedstrijd van, van een team... dat kan denk ik alleen maar een coach en dat kan niet een speler. Ja, dat is waar. Bij het hockey ging het wel goed? Ja, eh, uit geweest. Eh, goede, goede wedstrijd. Eh, Jaap Blokker, de, de coach, nieuwe coach, trainercoach... die mailde mij dat, dat het echt tot 2-1 heel stug ging. 3-1, toen zag hij de, de kopjes van de tegenstander gaan hangen. En toen was uh, ja, kat in bakkie voor Zandvoort. En uh, Zandvoort wonnen met 1-4. Ja. Goede wedstrijd, denk ik. Ze staan tweede nu, die meiden. Ja. Eh, zondag spelen ze thuis tegen ZHC om half één. ZHC is de, de volgens mij... Of sorry, eh, tegen Soeburg. Wat zit ik nou weer te kletsen? <laughs> ja, die eh, ken ik niet. Het is een, een, een, ploeg die is voor het eerst in deze competitie. ja, ik laat me verrassen. Maar ik denk... Het potentie wat Zandvoort heeft, uh, Marsje van, van Marle met, uh, met de zusje en nog een paar spelsers. dat uh, steekt toe elkaar. En die, die nieuwe coach, ja, daar verwacht ik heel veel van. Goede man. Hoe is het eh, met ons geweldig talentje van de Aar? Of eigenlijk de hele familie, maar... Eh. Ja, eh, nou ja, zus en broer. Hè? zus die heeft goed gepresteerd in België, begreep ik. En volgens mij is, is Wessel volop in training. En eh, de competitie is eh, ondertussen begonnen voor, voor Imke. En ik, heb nog geen resultaten gezien. Ik, ik heb ook eigenlijk uh, had ik die vraag niet verwacht, dus ik heb het niet opgezocht. En het is in principe wel makkelijk te vinden. Maar ze speelt in ieder geval bij een topploeg in Nederland. En ja, die gaan weer voor het kampioenschap. Leuk hoor. Ja. We gaan eens kijken wat Charles voor, voor ons in voorraad nou, heeft.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 Brian, tomorrow 4 o'clock, Manchester City Everton. Ronald Koeman against Pep Guardiola. Two men out uh, of the, the wonderful team, eh, the, the, the, the dream team of Barcelona of Barcelona. Uh, and they're going to bring the lessons from Johan Cruyff, their master, tomorrow on the field. Who's going to win? I think, if really, if you want to ask that question, I believe it's going to be one each, a one-one, a draw. A I... very, um, a very fast, inspiring game. Uh -huh. A lot of good football, as you said, the two grandmasters. Um, Manchester City lost last time to Tottenham Hotspur. They'll want to prove something. They, they're still on top of the league. Everton are in fifth place, and they will be looking for a, a, a position in the Euro Championship next year. Yeah. I so, think I think I, that Ronald Koeman will win. Well, I hope so. Hmm, so do I. Uh, uh, just, <laughs> just for Ronald Koeman, who, who I actually like as a manager, and also again to to uh, yeah, make this league a little bit more enjoyable. You know, the more the, the more teams on top, the better. Yeah. Did now, you? If, did, if, yeah. Did you follow Alan Shearer, Ian Wright, and Gary Neville, and what they said about the, the two gentlemen in a dirty world? <laughs> The two gentlemen in the dirty world. Yeah, I suppose you know football has come to that, but they're still gentlemen, so I, I expect them to behave like gentlemen. Uh-huh. uh-huh. Kuma will. <laughs> Timothy fosso new contract with United. He has he has four year contract, done very well. Uh -huh. uh, the young player who who, who uh, yeah we saw him for the first time last season. Um, he's um, he's ex Ajax, I believe, and uh, he was bought by um, um uh, Van Gaal last season. He's A fantastic new talent. He played in Harlem. He, did he play in Harlem? -huh. Maybe he should start thinking about playing for the Dutch national team. Um, you he, know, he played with my son. Oh, good. But good, they, yeah. forgot, they forgot him. <laughs> <laughs> the, the, next visit, yeah. yeah. But um, it, it's great to see a, a, young Dutch player come through and to get such a, a contract. He's obviously very highly uh, appreciated mm -hmm. by uh, Mr. Marino. What about Ireland? Well, Ireland had a, had a result in uh, Moldova and they're now in a joint position with Serbia. Yeah. So it, uh, it went very well. That that was uh, seven points out of a possible nine. The big game is next month. Yeah. In Vienna versus Austria. Yeah. And they Austria they're going to win, huh? They should they should at least I would hope will get um, uh, share the points would be enough uh -huh. um, for sure. And but, no uh, Northern Ireland not so good. No, um, well, against Germany, yeah, you know, that was always going to be a result. So I think th- they, they will be playing for uh, a second place position mm-hmm. uh, and hope, hope it goes. How's the weather with you? It's uh, sunny here. We're down in South London and it's beautiful and sunny, Henny. We're preparing now for the big game. Um, Chelsea are, are, are um, playing um, tomorrow as well. And I'm here just talking to a few people Chelsea play Leicester, the, the winners last year, yeah. uh, champion, uh, at 12 o'clock tomorrow uh -huh. morning. So you have a busy weekend. A busy weekend ahead. But uh, as I said, for the, for the people, the connoisseurs of football, I think just to keep one eye on another uh, London game, Queen's Park Rangers versus Reading in the championship. We have Jimmy Floyd Hasselbank versus Jupp Stam. Hmm. I think possibly two uh, future managers, possibly even for the Netherlands national team. Oh, um, you have news? <laughs> no, no, but I, I, I, think these are the future. I like uh, Jop Stam. I always liked him as a player. Uh-huh. Uh, he went to uh, Zwolle, is it Zwolle? Yeah. To, yeah. to, um, to do his coaching. And now he's come to Reading, just outside London. And he's doing quite well. You know, it, it, it, uh, it's a, a, great achievement for him. Uh-huh. So why not? He's, he was always a character in the Dutch defence. <laughs> he, he, he, was, you know. He he's always being a, he's always a weirdo. Ah, wasn't he? Well, he, he, was a, he was a fantastic player, but what, what he did on the field occasionally was absolutely incredible. I, I, know, I know. He was a big man. You know, you didn't pass him very, very quickly. You know, but he he had, he had that personality to bring his team forward, and that's he was a leader. He could simply not be passed on the field, could he? <laughs> you had to bump into him completely in order to get him away of the field. <laughs> <laughs> well, you know, he did he, very few goals. He, he was. Uh, he went on to play with was with United, and then he went on to play in Italy for a while, didn't he? I oh, think. Oh, that's right. Yeah. He, he was in Italy. He, he had a very long career. Yeah. And um, no, I, I have. Um, I think in the future he's going to be a big manager, yeah, big manager coach. Well, if, if he's going to show the same mentality in uh, as, a, as a manager as he did on the field, and uh, I'm, I'm sure it's going to be good. It's, I'm sure it's going to be good with him. it <laughs> be exciting, if nothing else. Uh, as long as he uh, doesn't bump into uh, <laughs> into his bosses or whatever in the same way as he does on the field, then he's all right. Well. Well, we, we will see. You know, I I, I think he's he the, the, I, I don't know who Reading is owned by, but I think it's a bit also a bit of a strange man who owns the club. But it should be a, a game to watch. Okay. Now, uh, what what else have we? Oh yes, City. Um, on Monday night we have the other game of the Titans: Manchester United versus Liverpool, and oh, that's another big game. That's going to be an exciting one as well, eh? At twelve, that's an important one. I, I really think Liverpool are, are going to win that and that leaves Manchester United and Mr. Mourinho in, yeah, in, in, in a position that they won't appreciate. They'll be, uh, yeah, they'll, they'll they'll be going down the table. They're already in sixth place, and they're um, five points below Manchester City, which is a lot even at this early stage. They've only played seven games, I know, but a bit of a gap already. They can so, sack uh, Mourinho, eh? Because they don't have the money anymore. They can. <laughs> well, it's it's like that in that They have spent so much money on managers, Manchester United. <laughs> it, it's incredible. They probably have spent more money on managers than players. It's, it's you know. And uh, they, they still have money in their bank, eh? well, and <laughs> they, almost... again, they're owned by the two Americans under the, the um, what's their names? A big um, company in America owned by uh, I, I, forget their names again. So um, maybe not so much money um, America isn't doing too good, and I believe these people have lost a lot of money in America. So we'll see. What um, do you know about the black corals on the artificial fields? I know that they have to be laid into the field periodically. Uh, they usually um, yeah, can be restrictive. But why? What's what's why the question, Henny? What's well, there's a hmm. big hype in Holland about uh, those artificial fields. Yeah, and yeah, the, the yeah. danger for cancer and. Uh, oh, um, I've heard something like that years ago. Yeah, hmm. because years ago they did an uh, exam in England, and there were a few yeah. kids that had uh, leukemia. Yeah, but now it's uh, the wind brought it to Holland, and everybody's crazy here about it. <laughs> <laughs> yeah. Um, well, what do you, what do you, what do you do? Like, uh, uh, uh, it's unfortunately in the in the modern world that we live in. There's always some health hazards. Uh, we ha- we have to go both ways. So, do we take all the children every Saturday off the field? Well, and, uh, uh, and, and what do we do now? You know. I, I oh, was sorry to interrupt, Brian. I, I don't think that's really a point. I don't I don't think that's the issue. I mean, if you bring your kids to if you if you bring your kids to to, to to the football, you expect them to be, um, okay. expect them to, to, well, to act on a sportive way and to yeah, do something yeah. on sport. But on the other hand, if you, if you, if you're football, if you're playing football on a field like that, then it might be possible that there are possibilities of um, yeah, getting cancer on the long term. Yeah, you have to think about it twice. But obviously, it's a little bit, it's a little bit difficult, obviously, to to tell everybody not to uh, not to play football anymore on the field because of the fact that a possible rubber ball might cause cancer, but there's so much investigation being done, especially about uh, three or four years ago, which has been ignored by almost everybody. The Dutch Football Association didn't give a shit. The, uh, yeah, the, yeah, uh, the Dutch uh, Health Organization, even the minister, he didn't care. I wrote an article about it. Everybody thought I was oh, absolutely crazy. And uh, they said, okay, it's typical You're de young again, looking looking ahead and he, uh, he can't prove anything. On the other hand, I could prove something because it was based upon the investigations of amongst others, Amy Griffin in the in the States, okay, who, yeah. who proclaimed that about uh, 34 uh, goalkeepers which he trained over a number of years all got le le leukemia. And uh, she's expected she <coughs> uh, she she could almost prove that it was based on on the uh, on the stuff uh, from the from the rubber balls which is coming out yeah. of it, especially during youth. Brian, we are yeah. going to do this in in Dutch after we uh, say goodbye to you and wish you a okay. very, very nice weekend. Okay. It's, it's Sorry. it's uh, interesting mm. subject. No, no, it's a very interesting subject. It and, is. Uh, it, it, it, has to be looked at and, and tried to uh, contain, but and uh, Everton yeah, yeah, will the, win. The, the, the, minute I start talking about it, Brian, I can keep on going. So you better interrupt me and say, "Cut it out, mate." <laughs> and no, Everton will win. Koeman will win. Yes. Koeman, well, uh, well, Koeman for a win, and I think Jan Stapp uh, uh, will, will, get a win. And uh, yeah, watch the football, and I'll talk to you next week, Kenny. We will. Okay, Brian. Okay, gentlemen. Cheers, mate. Bye. Bye. Bye. Enjoy the weekend. Yes, you we too. will. You too. Bye. sont blanc. À vous, peignoir, que c'est troublant. Oh, À vous, c'est troublant. Je noirais bien ces ans, mais j'en prendrais pour cent dix ans au moins, au moins cent dix ans. magic Moi je retourne chez ma maman. Oh, oh, oh. Moi chez ma maman. slaagt er steeds in om mij blij te maken tijdens de uitzendingen van de Watertorensport. Want eh, luisteren naar Julien Claire en Hélène is natuurlijk een, eh, een feest op zich. Akir Radio de Watertoren Sport. <laughs> Io parlo italiano un poco. Io cuore tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? We gaan gewoon alle talen af van de wereld, want het is gewoon hartstikke leuk. Dan de historische reactie naar een tv-uitzending over de kunstgrasvelden. Er wordt nu bijna 25 jaar op kunstgrasvelden in Nederland gespeeld. Iedereen weet dat het aantal afgescheurde knieën en enkelbanden enorm is toegenomen... dat schaafplekken twee keer langer dan op gras genezen... en dat overal op Ajax, vier velden en de KNVB... de velden daarna de zwarte korrel uit autobanden gemaakt wordt gebruikt. Er zit gif in die korrels. Als het warm is, neemt de temperatuur op de velden een paar graden toe en het stinkt. Maar we blijven ze aanleggen al weten we allemaal dat het voetbal er niet beter van wordt. In Amerika zijn, de velden, zijn ze de velden alweer aan het afbreken en wordt er weer gras gezaaid. Daar was de toename van leukemie bij kinderen opgevallen en onderzocht. Ongevaarlijk stelde het RIVM na een onderzoek voor een bedrijf dat de korrels maakt. De KNVB speelt weer lekker snel in op het gebeurde. We willen zo snel mogelijk een einde aan de onrust maken... en volgend jaar komen we met een uitsluitsel over een onderzoek... stelde de Voetbalbond. Voor het eind van het jaar. Ja, dat duurt nog drie maanden. Dan weten we de uitkomst van weer het RIVM. Ondertussen houden ongeruste ouders hun kinderen thuis... en wordt het plezier van voetbal de kinderen ontnomen. Dit kan en moet toch allemaal veel sneller. We hebben in de studio Jos de Jong. En Jos de Jong schreef hoeveel jaar geleden al een verhaal over die korrels? dik twee jaar terug. Ja, vertel er eens over. Ik, ehm, eh, ik ben onder andere betrokken bij een eh, nieuwe generatie kunstgras. En eh, wij zijn bij producenten eh, terechtgekomen en daar kwamen we die zwarte bolletjes tegen. Ehm, de man met wie ik dit samen doe is een, echt een uitvinder. Die, die zoekt overal iets achter en die denkt van rubberen bolletjes, waar, kunnen, waar worden die van gemaakt? Begint vragen te stellen. Ja, autobanden. Nou, die gaat verder kijken, gaat verder kijken. Ik ben toen eh, heel erg gaan spitten op het, eh, op het internet. Ik ben bij de KNVB terechtgekomen, bij het RIVM enzovoort enzovoorts. En, en eh, met name bij dat onderzoek van Amy Griffin waar ik het net al over had... werd eigenlijk al bewezen dat, dat er een relatie is tussen leukemie en die, en die korrels. Je kunt er heel lang over, over praten, maar als die korrels warm worden... dan zetten ze als het ware hetzelfde rookprobleem, noem maar rookprobleem... in gang als een, als een grote autoband eh, die op een auto zit waar je keihard mee remt. Als je daar achter gaat liggen, dan krijg je een batterij rook in je gezicht. Eh, daar word je niet vrolijk van. Dat gebeurt met die kleine balletjes eigenlijk ook. Maar die worden natuurlijk veel sneller heet dan een hele grote autoband. Ze worden veel sneller heet. Ook al omdat het kunstgras zelf ook al veel warmer is dan het normale gras. Dus als de zon daar volop ontschijnt, dan komt de continu van die rubberen eh, balletjes komen, komen die stoffen vrij. Als je daar dan ook nog eens een keer een sliding overheen gaat maken... Waardoor je die rubberbal nog eens extra in beweging zet en, ze erg extra en zorgt voor extra warmte. Dan is de kans natuurlijk nog groter dat je die stoffen inademt. En met name bij keepers, en dat heeft Amy Griffin dus duidelijk bewezen... al het zijn juist de keepers die getroffen worden. Ik las van de week ergens een artikel, of ik heb het gehoord, ik weet niet meer precies... dat één club heeft besloten om hun keepers niet meer in korte broek te laten keepen. Dat vind ik wel heel erg opvallend ineens wordt er dus gedacht van... het zou wel eens waar kunnen zijn. Maar ik werd twee jaar geleden werd ik verguisd en vergald van... dat is allemaal onzin. Er zijn ook clubs die hun keepers niet meer op kunstgras laten keepen. Ja. Ik vind het van de ene kant uh, ja, terecht. Ik vind, het, ik vind het met name zo raar dat ik een paar jaar geleden... dus eh, de KNVB hiervoor heb eh, benaderd, ook het RIVM... Die allemaal zeiden van, nee, er is allemaal niks aan de hand, er is allemaal niks aan de hand. Nou komt plotseling, Zembla die komt met zo'n programma. En die achter bewezen dat uh, die stelling die ik net poneerde inderdaad op waarheid eh, berust. En nu staat de hele wereld op zijn kop. Uh, de KVB die zegt nu van ja, we hebben eigenlijk te voorbarige conclusies getrokken. Dan denk ik, sorry, ik, sorry dat ik het zeg, maar ik vind het zo'n bullshit. Het is zo'n lulkoek. Als ze twee jaar geleden zeggen van er is niks aan de hand en nu zeggen ze van de conclusies zijn te voorbarig omdat Sembla het heeft onderzocht dan, dan kom je er wel voor slechte huizen om dat zo naar buiten te, te profileren. Ik vind het eigenlijk schandalig. Wat had er moeten gebeuren volgens jou? Nou, ze hadden eh, eigenlijk op het moment dat de eerste kunstgrasvelden werden neergelegd in Nederland... had men sowieso al moeten nadenken van hoe dat eigenlijk... hoe, hoe een kunstgrasveld wordt gemaakt. Eh, waar bestaat dat gras uit? Wat voor spul is dat? Oké, dan kom je op plastic en allerlei andere materiaal. Dat kan allemaal wel. Maar het zijn met name die bolletjes, daar ga je toch over nadenken. Als je over gemalen autobanden nadenkt en je denkt van... die worden op sportvelden neergegooid... dan, dan moet er toch ergens een lampje gaan branden van... is dat wel goed? We weten toch allemaal dat autobanden niet zo om te consumeren zijn? Ik wil vragen eigenlijk nu... Hè, stel dat jij voorzitter bent van de KNVB, wat had je gedaan? Nou, ik zou in ieder geval als een sodemieter een onderzoek hebben gelast. En ik zou er echt veel uh, eh, kopstukken bij hebben gehaald... die inderdaad op korte termijn in staat zijn om een definitief onderzoek... Uh, eh, te verrichten. En op hele korte termijn daaraan conclusies te verbinden. Al is het alleen maar vanwege de competitie. Die kun je niet zomaar even een half, een half jaar gaan opschuiven. Dat is natuurlijk onzin. Dus dat moet gewoon op hele korte termijn moet daar een uitsluitsel voor worden gegeven. Als ik die voorzitter was geweest, dan had het onderzoek er al gelegen. Dat, en kan toch ook? Ik ja, wil het toch simpel bloed, bloed, bloedproef nemen? Ja, ik denk het wel. Zeker als je dat, eh, dat soort dingen gaat doen op, eh, eh, op velden. Als het inderdaad buiten bijvoorbeeld 30 of 35 graden is. Ik bedoel, we hebben in september prachtig weer gehad. Wat voor een mooiere periode wil je nog meer hebben om dit soort dingen te testen? en in, in, deze kou, in deze kou zal er niet veel uitkomen. Nee, in deze kou wordt nee, in de winter is het sowieso niet zo erg, die rubberen ballen. Het is natuurlijk wel erg, maar het is veel minder dan in de zomer. En is september, zo afgelopen september, een prachtige periode geweest om dat te testen. Ja, er zijn, ze lopen weer achter de feiten aan. Stinkt jongen als je op die velden staat. Ja, ook dat. Is, is, als ik vraag mag, is er een alternatief? Want ik ken uh, ja. zand ingestrooid grasveld hier op Zandvoort. Dus- en dan lig je helemaal open als je dan valt. Ja, als je op zand gaat schuren, dan, eh, dan haal je zelf helemaal open. Ja, het is, open, is geen, strandzand. Hè? Het, is, nee, grof zand, anders waait het weg. Ja, maar als je zandkorrel neemt, die is... Eh, die bestaat uit een hele hoop hoekjes, hoe klein die ook is. en als je daar overheen schuurt, krijg je al die hoekjes... en dan, dan, doet, dan doet het gewoon enorm pijn als je een sliding hebt. Maar er zijn die, eh, het voordeel, van die, het voordeel van die rubberbollen is dat ze wel rollen. Ja, dat snap ik. Maar dus is, is, er, een alternatief voor dat, voor, voor die, dat rubber? Ja, het, is, eh, het mooiste alternatief is kurk. En als je naar de Hillegom kijkt, daar hebben ze het, eh, een, veld neergelegd met, met, met kurk. Ik heb er hier ook over geschreven een stuk. Dat is perfect. Dat is het mooiste veld van Nederland geworden, vind ik. Maar kurk eh, is, wordt steeds sporadischer in de wereld. Of is het kunstkurk? Dat, eh, nee, nee, nee, het is echt kurk. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want eh, een kurkenboom die groeit ongelooflijk langzaam. Ja. En ik heb me ooit eens laten vertellen door een producent in België... dat als zij alleen kurk zouden gebruiken in plaats van rubberen balletjes... dan zouden ze per jaar maar iets van 45 velden kunnen neerleggen. Ja, en dat zijn de kurkenbomen op. maar er is dus geen kunststof die dat kan opvangen? Eh, men is, eh, ja, volgens mij is men druk bezig om eh, een, een, een, soort kurk na te maken die hetzelfde effect heeft. Kijk, de, de, de wijnindustrie in Frankrijk, die kampt natuurlijk met hetzelfde, met het tekort aan kurk. Daar heeft men dus nu kunstkurken. Ja. En zou dat, zou dat zijn? Ik denk dat, eh, ik denk dat alles beter is dan, uh, rubberen eh, dan, dan die rubberen korrels. Ik denk echt dat alles beter is. Maakt niet uit. Oké, zand. Mm, zand niet. Nee, dus is verschrikkelijk. is we hebben het op zand. Hebben ja, Het is echt verschrikkelijk. Ja, dat is niks. Dat is niks. Maar je hebt een kind van vijf. Ja. Die zit op voetbal. Ja. Je hoort dit. Wat doe je? Ik denk dat ik toch wel een beetje in paniek zou raken. Zeker als je een kind van vijf hebt, die, die, gun je, die gun je het beste in de wereld toe. Het ergste wat je zo'n kind eh, kan laten overkomen is eh, te worden geconfronteerd met kanker. Als ik het dan zou horen van dat er een mogelijkheid bestaat. Zelfs dan zou die mogelijkheid met 10% zijn. Dat je er op latere leeftijd of op een bepaalde leeftijd eh, last van gaat krijgen. Leukemie gaat krijgen. Ik denk dat ik dan toch wel drie keer ga nadenken. En misschien toch wel op zoek gaan naar een club waar op gras wordt gevoetbald in plaats van op kunstgras. Job van Es, je hebt een kind van vijf. Die zit op voetbal. Wat doe je? Dit is een gewetensvraag. Mhm. Ehm, ik denk dat ik, dat ik Jos kan volgen. En uh, ik zou vijf keer nadenken. Niet drie keer. Mhm. Er is nog niks bewezen. Het zou eventueel kunnen. Dus, dus misschien wel onwaarschijnlijk. Dat weet ik niet. zover kan ik niet kijken. Maar... Uh, zou misschien wel eens een kern van waarheid in kunnen zitten. En daarom vraag ik ook eigenlijk, is er een alternatief voor? Want eh, gewoon gras, tuurlijk. Oké, graag. Want ik, ik, denk dat dat eh, gewoon ook alle charmes heeft. Eh, wat, wat het kunstgrasveld niet heeft. Het is wel mooier, maar <laughs> vind ik. Het ruikt lekkerder. Ja, Als het gemaaid is, heerlijk. Ja, en je kunt er lekkere sliding over maken. Goed, dan zou je natuurlijk moeten kunnen denken over een bepaalde drainage. Oké, dat moet allemaal kunnen. Ja, we spraken vorige week hier in de studio een, eh, een voetballer van Zandvoort. Wie was het ook weer? Justin, Justin Luiten, ja. Die zei van, ik vind het verschrikkelijk om op gras, te, gras te voetballen. Dat kan helemaal niet meer, want ik kan meeste, die bal niet onder controle hebben. De meeste spelers hebben dat trouwens, hoor, voor zover ik ze ken. ik, ik, heb zelf nooit gevoetbald, dus ik weet het niet. Hm. Charles, je hebt een kind van vijf. Wat doe je? Nou, uh, Joop had het over vijf keer nadenken. Ik zou daar helemaal niet over nadenken. Ik zou hem gewoon niet meer sturen. dan eh, ontneem je dus je kind het plezier van voetbal. Eh, ja, nou ja, eh, of, of, of eh, ik, ik behoed mijn kind voor latere ernstige problemen met de gezondheid. het probleem is Henny, dat je, je, je weet dus eigenlijk gewoon niet wat er kan gebeuren. er wordt natuurlijk van alles ook, ja, hoe zeg je dat, wetenschappelijk onderbouwd. En daar mag je dan op afgaan, maar de, ene helft van de mensen zegt van, oh, dat kan geen kwaad, je kan gewoon al jaren, niks aan de hand. En een hele grote categorie mensen reageert van ja, uh, kijk eventjes uit. En het blijkt ook wel wat Ajax nu onderneemt. Die nemen het zeker voor het onzeker. En die vervangen gewoon die velden. Dus het, is, het, is heel het is heel moeilijk hoor. Om daar, om daar, eh, maar ik zou mijn kinderen eh, daar niet aan blootstellen. Nee. Ik vind het ook heel, heel frappant. Dat, dat artikel wat ik twee jaar geleden heb gepubliceerd. Dat is opnieuw geplaatst op, in de krant 023 Magazine. En bij nlmagazine.com. Eh, het is ook geplaatst op Facebook. Het is gedeeld eh, door de vrienden. Vrienden hebben het gedeeld, gedeeld, gedeeld, gedeeld. Ik denk dat half Nederland het gelezen heeft. En de reacties op, eh, op de site zijn echt adembenemend. Als je de site kijkt van 023 Magazine... dan is dat enorm. Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die daarop hebben gereageerd. Heel veel mensen weten dus niet wat ze moeten doen. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Het is gewoon heel moeilijk. Maar wat Charles ook zegt, je kunt je kind beter behoeden voor een hele hoop ellende... en op zoek gaan naar een andere voetbalclub waar, eh, waar gras is... dan dit soort ellende over je heen te krijgen. ja, ik heb dus, ik vanmorgen op de sociale media natuurlijk ook eh, honderden berichten hierover. Eén daarvan was dus Ajax laat de kunstgrasvelden verwijderen van het eh, trainingscomplex. En dan zegt André Jansen, onze columnist van, de, van het wielrennen zijn ze nou helemaal doorgedraaid. Waarom? Om een kreet. Er zouden mogelijk kankerverwekkende stoffen in de korrel zitten. Wie kan me vertellen wat er niet kankerverwekkend is? Nou, vertel. Ja, dat is natuurlijk een reactie. Roy Seitz reageert daarop. André Jansen, wat zeg jij als de uitslag wel slecht is? Hm. En dat is eigenlijk de grote vraag. Ja. Waarom moet het drie, vier maanden duren voordat er een onderzoek... Ben ik met je eens. Dat moet gewoon binnen een week klaar zijn. Volgens mij moet dat ook te doen zijn. Nou ja, jij zegt nu wel binnen een week... maar als jij nu een, een bloedwaarde peilt van, van een speler... je laat hem een, een, wedstrijd spelen op een kunstgrasveld. Het is nu koud, het heeft nu geen effect. Nee, nee, maar nee, wacht even. We hebben het over september net gehad met Jos. Eh, je gaat dat meten naar één wedstrijd dat werkt niet na één wedstrijd, denk ik. Ik nou, denk dat er veel meer tijd... Je hoeveelheid lood in het bloed van een kind ja, je weet... Nee, ik denk niet dat het zo functioneert. Ik denk dat het te kort dag is om dat te kunnen bepalen nou, na één wedstrijd. Ik ga je toch even interrumperen, want ik heb het idee dat dat wel kan. Het, is waarschijnlijk wel kort. Maar eh, ik, heb al, ik heb al scheidsrecht diverse malen gezien... dat een keeper of een speler een sliding maakt op, eh, op een veld met, met die rubberen bolletjes... en dat zijn been toch open ligt. En op een gegeven moment, hij staat op en dat rubberen bolletje zit gewoon in zijn been vast. Oké, je moet je even schudden om het eraf rollen. Maar in de tussentijd, die damp, die, het, bolletje komt tegen zijn been aan. Het drinkt in het bloed, want het, dat been dat, dat is open, open geschaafd. Die dampen die moeten ongetwijfeld hun weg vinden in, in die bloedbaan. Dus ik denk, oké, misschien dat één wedstrijd kort is. laat het twee wedstrijden zijn. Laat het drie. Die jongens doen niks. Ze doen niks liever dan voetbal. Laat ze voor mij maar drie keer voetballen in de week. En laat ze veel slidingen maken als ze dat tenminste durven. Als je het niet, eh, als je niet compleet bang wil maken. Maar volgens mij heeft Henning daarin helemaal gelijk. Volgens mij moet je binnen een week in staat kunnen zijn... om in ieder geval het verschil te kunnen aantonen. En op basis daarvan moet je beslissingen kunnen nemen. Alles maar er niet uit, jongens. Nee, nee dat is de enige oplossing op dit moment. <laughs> Even een stukje muziek, want we hebben niet zo gek lang meer eh, te gaan... voor de klok van 12 uur is laat. Dus eh, en mannen, overdenk even waar jullie het beslist nog even over willen hebben. Nou, dat weet ik al hoor. Oké. <laughs> Ik hoor je stem. Ik kan je zo. De liefdesverklaring van Dana Winnen. Misschien voor eh, Jos de Jong. Misschien <laughs> voor Joop van Nes. Maar ik denk dat hij voor mij was. <laughs> Tot slot nog een oproep aan Zeist, jongens. Afgelopen zondag speelde het tweede van de Koninklijke HFC tegen DCG 2. De uitslag 11-0 had net zo goed 20-0 kunnen zijn. HFC 2 is landskampioen, maar kan niet promoveren. Er is geen hogere klasse voor tweede amateurelftallen. AFC 2 staat tweede en werd ook al meerdere keren Nederlands kampioen. Waarom mogen deze amateurploegen niet net als de jeugdteams van de BVO's in een hogere klasse spelen? 11-0 is niet leuk voor de verliezer, maar ook niet leuk voor de winnaar. Het doet het voetbal geen goed. Oh ja, het is bijna schoolvakantie. De momenten waarop de KNVB wedstrijden in het jeugdvoetbal vaststelt... die gespeeld moeten worden in de vakantie als half Nederlands elders verblijft. En dan zijn dezelfde teams een week later als iedereen terug is en de scholen weer begonnen zijn. Vrij. Bravo KNVB. Ga vooral zo door met de huidige indeling van de bekertoernooien... waarin hoofdklassers <laughs> zogenaamd loten tegen vierde klasses en zo. Het is tijd voor een goed glas scotch whisky. <laughs> Jongens, wat vinden jullie van de oproep om Koninklijke HFC 2 en AFC 2 de kans te geven... om net als jong ploegen van BVO's ik zou het geweldig vinden. Ik zou, het, ik zou niet meer dan normaal vinden eigenlijk. Ja, eigenlijk ook. Ja. Ik, in de basisproberen bestaat dat gewoon namelijk. Hmm. Het is toch idioot? En die jongens verdienen het toch ook. Moet je kijken hoe ze, ze dat kampioenschap hebben, hebben, behaald van het afgelopen ja, Maar kampioenschap in die reserve eh, eerste klasse... dat is gewoon een, eigenlijk een force. Die, nou, ploegen moeten verder kunnen. Het is natuurlijk wel fantastisch dat, eh, dat een ploeg Nederlands kampioen wordt. Ja, maar ze, moeten, ze moeten verder kunnen. Ze moeten verder kunnen, Nou, precies. Maar kijk, 11-0 ja, als ze er tien gemaakt hebben, dan, dan, gaan ja, ze dat, zelf spelen. Ik bedoel, maar als die blijven voetballen, wordt het 20-0. En dat zal niet de enige uitslag van deze orde zijn, hoor, deze competitie. Nee, en eh, dan hebben ze, ze zijn het afgelopen seizoen kampioen geworden. En als ze, als ze zo doorgaan, dan spelen ze een continu soort wedstrijd met dit soort uitslagen. Dat is ook niet bepaald motiverend voor die gasten. zondag tegen AFC, dus het dat, is wordt, voor, ah, iets anders. Ja. Het is dus voor je eigen ploeg is het niet leuk. Het is voor de tegenstander niet leuk. En de alwetende KNVB, die doet het niet zo. Maar dat hebben we al eens vaker geconstateerd. En niet dat nou, de KNVB eigenlijk zijn eigen zin Het is doordraagt. herfstvakantie. Na vanmiddag is iedereen vrij. Ja. Iedereen is het land uit. KNVB heeft de programma's vastgesteld. Ja. Ik zie het ook weer, ik relateer het weer naar de basketbalwereld toe. Hè. Dan ligt gewoon de competitie stil. Is, is die basketbalbond zoveel uh, slimmer. slimmer en denkt die een klein beetje na? En meer dan de KNVB? absoluut. Dat, dat gebeurt gewoon. Maar dat is niet alleen deze vakantie, ook het voorjaarsvakantie is dat. Ja, als de basketbalbond wel meedenkt met dat soort eh, belangrijke dingen, dan is dat geweldig. Want morgen moet ik, eh, of overmorgen moet ik ook weer een wedstrijd fluiten. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er zijn. Ik, eh, ik snap het ook niet. Nou, wij zijn eh, ook slimmer dan de KNVB. Want eh, Charles en ik zijn er volgende week niet. We hebben gewoon vakantie. We hebben geen uitzending van Watertours. Nou, oh, nou, Hoe kan dat nou? Nee, dat kan helemaal niet natuurlijk. Hè? Hoe ga je dat redden? Ja, ja, hallo. Eén weekje vakantie in, in, in vier maanden. Dat gunnen ze ons gewoon niet. dat, is gewoon... zes, dagen, zes dagen vakantie. Ik dacht dat jullie er plezier in hadden. Zo, maar, maar ik heb nieuws voor je. Maandagavond zijn we wel vanuit het clubhuis van de Koninklijke oh, dat is leuk. voor Radio 105. Dus, eh, ja, met, nog een, eh, nou- met nog een beroemde gast ook. Hè? Nou, we proberen. Ik heb eh, het nummer van Yvonne van Gennep ben ik kwijtgeraakt. Maar ik willen wil Yvonne van Gennep hebben natuurlijk over alle ellende bij de KNSB. Waar ze voor werkt. Want dat, ja, het marathonschaatsen wordt niet serieus genomen. Het is één grote ellende bij die bond. Ze hebben alleen maar geld uitgegeven. Het is toch zonde dat sommige bonden er zo'n zootje van maken... terwijl het zo, zulke ideale en prachtig mooie sporten zijn. Dood. gewoon naar de Watertorensport luisteren. Dan horen ze de oplossingen, toch? ik denk dat eh, de sportbonden voor de sporters moeten zijn. Niet voor de bestuurders. <laughs> Eh, <laughs> spijker op de kop. En dat is het gewoon het hele ei als je, als Gewoon minder salaris geven, dan eh, misschien gaan ze dan wat anders zoeken. Salaris? <laughs> ik heb, ik, ik heb eh, misschien wel 30 jaar eh, bestuurder geweest van de, van de basketbalvereniging. Ik heb er nooit een stuiver ervoor Nee, jij niet, maar die gasten bij de KNVB, daar in Zeist Waarom moet het zoveel geld kosten? Ja, nee, die moeten gewoon een, een, een omlaag in salaris. En ze zijn echt zielig financieel hoor, de KNVB, Maar neem dat van mij aan. Nou, je, je moet ze de helft van hun salaris geven. Weet je dat ze weggaan? Nou, nou, dan, dan, krijg je alleen maar mensen met meer passie voor het nou, dan gaan, dan gaan, wij toch solliciteren. En dat moet je hebben. <laughs> Dan gaan wij doen. Ik ben geen voetballer. <laughs> nou niet. kom op, we pakken het op man. Jarl, red ons alsjeblieft met een heel mooi stukje muziek. Nou, ik, ga, ik ga een oudje draaien van de Beatles. Help! Oh. Ja, dit was de waarde door. Just anybody. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today.